5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse premier May wil het lagerhuis de mogelijkheid bieden... om uitstel van de brexit aan Europa te vragen. Als het Britse parlement op 12 maart de brexit-deal verwerpt... en ook een no-deal brexit afwijst... volgt daarna een stemming over een verzoek om uitstel van de brexit. Het Verenigd Koninkrijk moet de EU nu op 29 maart verlaten. Op Schiphol is vorige week een man van 72 opgepakt... die mogelijk betrokken is geweest bij kindermisbruik in Nepal. Bij zijn aanhouding vond de marechaussee kinderporno op zijn telefoon... en in zijn huis in Amstelveen lag nog meer kinderporno. De politie kwam de man op het spoor na een tip van onderzoekers van hulporganisatie Ter Desom. Zij zeiden dat de man in Nepal jonge jongens heeft misbruikt. Een stagiaire bij het Europees Parlement in Brussel... blijkt de dochter te zijn van de woordvoerder van president Poetin. Ze werkt als trainee bij een Franse parlementariër. Hij hoort bij de eurosceptische fractie in het Europarlement. Een woordvoerder van het Europees Parlement zegt dat er geen regels zijn overtreden een man van 49 uit Steenwijk die afgelopen zomer een meisje van 16 aanbood voor seks, moet 2,5 jaar de gevangenis in. Hij had zelf ook meerdere keren seks met het meisje en maakte honderden pornografische foto's en filmpjes van haar. Die stuurde hij op naar potentiële klanten, onder meer naar een cliënt in de TBS-kliniek waar hij werkte. De twee leerden elkaar kennen via een dating-app. Het meisje was 15 toen ze voor het eerst seks hadden. Later kwamen ook andere mannen in beeld die seks met haar hadden... vaak triootjes met de steenwijker erbij. Het weer, het is zonnig, er staat weinig wind. Het is 15 tot 19 graden geworden. Temperatuur vannacht rond nul. Ook morgen zal er veel zon zijn en dan kan het plaatselijk wel 20 graden worden. Donderdag is het bewolkt en dan is er af en toe regen. Het wordt donderdag 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging deze avond spits op de A5 Hoofddorp Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer. De nasleep van een ongeluk op de A9 richting Alkmaar vanuit Amstelveen...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 is me. looking me, I'm trying to sleep, but I'm trying. sky and the suns are harsh. Reminder why we are here. just walk away, away. Away grips me, the devil's got my Cause the devil's got my eyes. back into the We got drunk on this unholy memory clean.